Het onderzoek kan van belang zijn voor een rechtszaak vandaag in Leeuwarden. Gaswinningsbedrijf NAM gaat in beroep tegen een eerdere uitspraak... waarin 4000 huiseigenaren en 12 woningcorporaties gelijk kregen. Ze hebben de compensatie voor de prijsdalingen. De NAM wil die pas betalen als een huis verkocht wordt. Veehouders over de hele wereld moeten volgens de Wereldgezondheidsorganisatie stoppen met het gebruik van antibiotica bij gezonde dieren. Alleen dieren die echt ziek zijn zouden antibiotica mogen krijgen. Antibiotica worden nu gebruikt om dieren preventief te beschermen tegen ziekten. Door het vele gebruik worden steeds vaker bacteriën resistent tegen antibiotica, waardoor ze niet meer te bestrijden zijn. Geweld tegen medewerkers in de psychiatrie blijft meestal onbestraft. Daarom doen ze vaak geen aangifte meer als ze zijn aangevallen door een patiënt, blijkt het onderzoek van de Vrije Universiteit. In de Volkskrant zegt een onderzoeker dat patiënten op deze manier een vrijbrief hebben om geweld te gebruiken. Volgens de medewerkers vindt de politie vaak dat geweld bij hun vak hoort... of dat een aanvaller er niets aan kan doen omdat hij patiënt is. De Democraten hebben de gouverneursverkiezingen in de Amerikaanse staten New Jersey en Virginia gewonnen. Vooral in Virginia werd hevig campagne gevoerd. De uitslag is een nederlaag voor president Trump... die zich duidelijk achter de verliezende republikeinse kandidaat had opgesteld. De New Yorkse burgemeester de Blasio is met gemak herkozen voor een tweede termijn. Het weer veel bewolking en in het zuidoosten lichte regen. Vanmiddag meest droog met in het westen kans op zon en het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging in de Randstad op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken 6 kilometer. Vertraging een kwartier. Verderop richting Amsterdam bij dit knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer. Kost je ook een kwartier extra. Na een ongeluk op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude 8 kilometer. De rijstroken zijn wel vrij. Vertraging nog zo'n 20 minuten. De A10, de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en Watergraafsmeer, 7 kilometer. Hij heeft te maken met een politieonderzoek na een ongeluk. De weg is nog altijd helemaal dicht. De A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort-Vathorst 3 kilometer, kost ongeveer 20 minuten.